uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof heeft de nieuwe asieldeal van het kabinet gepresenteerd. Er was eerder al het een en ander uitgelekt. Zo worden delen van Syrië veilig verklaard... en zullen verblijfsvergunningen nog maar max drie jaar geldig zijn... Maar Schoof deelde ook nog wat nieuwere maatregelen, weet politiek verslaggever Ewout Kiviet. Bijvoorbeeld wel eh, extra bijgekomen eh, zijn de extra grenscontroles die vanaf volgende maand in moeten gaan. En verder is nieuw dat uh, statushouders niet automatisch meer een huis krijgen, maar eerst in sobere locaties worden opgevangen. Het is nog niet helemaal duidelijk wie daarvoor gaat betalen, bleek op de persconferentie. Is daar budget voor gevonden? Nee, daar, daar worden op dit moment allemaal uitwerkingen aangegeven. Dus dat eh, gaat eh, absoluut goed komen. Want het Rijk gaat dat betalen. Het gaat niet, gemeenten gaan dat niet betalen. Het zal ongetwijfeld samenwerking worden. Het kabinet zegt dat ze zo snel mogelijk met een nieuwe wet komen... voor alle extra asielmaatregelen. Het Israëlische leger is een ziekenhuis in het noorden van Gaza binnengevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zeer verontrustend... omdat er veel patiënten worden behandeld. Ook was het ziekenhuis een schuilplek voor veel mensen... Het Israëlische leger zegt dat het operaties uitvoert in de omgeving... vanwege de aanwezigheid van terroristen. Het treinverkeer tussen station Arnhem en Dieren ligt plat. Het komt door een ongeluk. Een trein knalde daar vanmiddag tegen een vrachtwagen dat op het spoor stond. Niemand is gewond geraakt, maar wel is er veel schade. Het duurt ook nog wel even voordat het treinverkeer daar weer op gang kan komen coach Ronald Koeman heeft zijn voorselectie bekendgemaakt... voor de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League. Tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg, het Stekelenburg noemt de meest opvallende namen. Kenneth Taylor en Noah Lang Noah Lang was er ruim een jaar niet bij vanwege blessures. Eh, verder terug na blessures Wout Weghorst en Nathan Ake... die eh, van de week weer in de basis stond bij eh, Manchester City. Frenkie de Jong, die onlangs bij Barcelona zijn comeback maakte... na een hoop gedoe met blessures, zit nog niet in de voorselectie. Krijg nog het weer. Het blijft nog even lekker. Ook morgen krijgen we nog een mooie dag. Ga dan lekker naar buiten is in ieder geval het advies. Want zondag dan zijn er meer wolken. Het is dan ook iets koeler en er kan ook wat regen vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland is ook de nasleep van de problemen eerder vanmiddag op de ring van Amsterdam met een brandende vrachtwagen. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam verknopen de Diemen meer een half uur op onthoud. A7 Horen richting Heerenveen voor Dijk een kwartier vertraging op de afsluitdijk. A9 Diemen richting Amstelveen tussen knopen Diemen en Amstelveen een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Alkmaar kan omrijden via de A22 door de Velser Tunnel. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart 20 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Haarlem en Amsterdam Oud-Zuid 20 minuten vertraging door een auto met pech.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 Bierbrouwer Heineken is verantwoordelijk voor machtsmisbruik door een Griekse dochteronderneming, zegt de rechtbank in Amsterdam. Met exclusiviteitscontracten hield de Griekse brouwerij de concurrentie weg uit de horeca en de supermarkt. De zoekactie in België in verband met de vermissing van de Limburgse Angelique Hendricks in 1990 heeft niets opgeleverd.